Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronavaccins van Pfizer en Moderna worden nu Europees gecheckt. Beide bedrijven zeggen dat hun vaccin heel goed werkt tegen corona. De check door Europa is de laatste stap die nodig is voordat het vaccineren echt kan beginnen, ook hier in Nederland. Als alles meezit, geeft het Europees Medicijnagentschap eind deze maand groen licht. In Zwolle is vanochtend een poederbrief bezorgd. Volgens de krant De Stentor gebeurde dat bij het gebouw van het waterschap dat uit voorzorg is ontruimd. Er wordt nu onderzocht om wat voor poeder het gaat. Er is niemand gewond geraakt. Er is iemand opgepakt voor de overval op Fred van Leer. De stilist werd twee weken geleden thuis in Rotterdam aangevallen door twee mannen. Ze hebben vanmorgen getracht mij te overvallen. Twee jongens in PostNL-pakjes met een pruik op, een hele lelijke by the way. De twee bedreigden hem met een vuurwapen, maar Fred van Leer vocht terug en ze vertrokken zonder buit. Politie is nog op zoek naar de tweede dader. zijn afgelopen jaar flink wat bomen tegen de vlakte gegaan in de Amazone. In de afgelopen twaalf jaar werd niet eerder zoveel regenwoud gekapt als nu, blijkt uit satellietbeelden. Volgens milieuactivisten is het de schuld van president Bolsonaro van Brazilië, die de houtkap stimuleert. Wat is het mooiste plekje van Nederland? Dat wil de organisatie van het Songfestival graag weten. Want die mooie plekjes worden allemaal gefilmd en gebruikt voor de introfilmpjes van de artiesten tijdens de grote liveshows. We wilden heel graag Nederland op de kaart zetten. En we wilden heel graag eh, het verhaal van eh, de 41 artiesten die komen gaan eh, optreden vertellen. Dus wij willen eigenlijk Nederland oproepen, steden, dorpen. Kom met een goed idee met de mooiste plek. En wie weet is het dan volgend jaar mei alsnog te zien voor de meer dan 180 miljoen kijkers. Tot eind dit jaar kan je jouw mooiste plekje doorgeven via songfestival.nl. Het weer, het is vanmiddag wat vaker droog. Zo nu en dan kan de zon ook tevoorschijn komen. Het is 7 tot 10 graden. Morgen is het bewolkt en druilerig en een paar graden kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Roelof Arendsveen en de Schipholtunnel. Een half uur is de vertraging. Twee rijstroken zijn nog dicht. Verkeer kan omrijden vanaf knopen de Hoek via de A5 en de A9.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 Mogelijk komt er eind van het jaar of begin volgend jaar duidelijkheid over. In Duitsland is opnieuw een neonatiegroepering verboden. Het is de Wolfbrigade 44. Duitsland verbood dit jaar al twee andere neonatieorganisaties. organisaties voor de tweede keer deze maand is ophef ontstaan over Australische militairen in Afghanistan. Er zijn foto's opgedoken van een militair die bier drinkt uit het kunstbeen van een omgekomen Taliban-strijder. Het weer, eerst nog wat buien, maar vanuit het noorden geleidelijk droger en wat zon. Aan zee een harde tot stormachtige wind. Het wordt 7 tot 10 graden.